ChristenUnie-leider Segers was net nog een beetje voorzichtig. Is dit de dag? Gaat u eruit komen vandaag? Eh, ik hoop het. Is het waarschijnlijk? Maar goed, dan zijn we er hier wellicht uit. En daarna moeten uiteraard de fracties nog eh, gaan oordelen. Dus eh, we zijn er nog niet. Maar verwacht u dat, eh, dat u het vandaag kunt voorleggen aan de fractie? Weet ik niet. Dus we werken en we zien hoe ver we komen. We wachten af. Oké, hoi. Als er een coalitieakkoord is tussen de onderhandelaars, dan moeten de partijen er dus nog mee instemmen. Daarna komt er nog een debat over en daarna is het de bedoeling dat er ministers en staatssecretarissen worden gevonden voor het nieuwe kabinet. Het is inmiddels 271 dagen na de verkiezingen. Zo'n 200 boeren zijn vanochtend met hun trekker naar Schiphol gereden. Ze zijn bang dat hun bedrijven worden opgekocht om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen, zodat Schiphol wel kan blijven doordraaien. In plaats daarvan hebben de boeren Schiphol een contract gegeven om het vliegveld op te kopen. De baas van Schiphol nam het contract in ontvangst, zegt verslaggever Matthijs Holtrop. Schiphol zegt we willen niet dat boeren worden uitgekocht. Ja, en verder moet je maar bij de minister zijn, want die is tenslotte weer onze baas. Een automobilist in Baarn heeft vanochtend voor flink wat schade gezorgd. Eerst ramde diegene de auto achter zich. Daarna trapte hij per ongeluk op het verkeerde pedaal en knalde door een winkelruit en tegen een paal in de voorgevel. Dus niemand gewond geraakt. Ajax weet zijn tegenstander in de volgende ronde van de Champions League. Het wordt een reisje naar Italië. We now have FC Internazionale Milano. AFC Ajax. AFC Ajax, zo Inter versus Ajax. Inter uit Milaan is dus de tegenstander. De eerste wedstrijd is in februari en de return begin maart. Over een uur wordt er gelood voor de Conference League met PSV en Vitesse in de balletjes. AZ en Feyenoord mogen een ronde overslaan omdat ze groepswinnaar zijn geworden. Krijg we het weer nog. Het is droog, maar ook grijs. Morgen begint met wat motregen. Er zijn nog wel veel wolken. Maar in de middag ziet het er wat beter uit.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 Jij bent van mij als ik drank voor je koop. Domme invest, domme fest, domme invest, domme invest, ze domme in fest, domme in fest, domme in fest. domme invest. Is het domme invest? Domme invest. Domme invest. Domme invest.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 Kerst op je radio, met ZFM. Fijne kerstdagen. We'll be having fun, under the golden sun. Christmas in Jamaica, here we come. We'll just sail on, just sail. Tony Braxton. Mr. Boombastic. Just call me Santa Claus. should make this such a Jamaican Christmas girl.